Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël stuurt de lichamen van... Met de maatregel hoopt Israël druk uit te oefenen op Hamas... om de lichamen van Israëlische soldaten en burgers terug te geven. In september zou Israël nog hebben aangeboden om lichamen te ruilen... maar Hamas ging daar niet op in. Als de organisatie dat alsnog doet... belooft Israël de lichamen van Palestijnen weer op te graven. Agenten en politieteams hebben op Twitter hun ergernis geuit... over een tweet van minister Van der Steur... Die stuurde dat hij grote waardering heeft voor de inzet van de hulpdiensten tijdens de jaarwisseling. Een politieteam uit Den Haag, waar een agent werd aangereden... en hulpverleners en agenten daarna werden bekogeld met vuurwerk... reageerde met de opmerking dat de minister beter kon zwijgen... en dat hij de politie meer middelen moet geven om op te treden. De tweet is inmiddels verwijderd. 2000 werkloze Finnen krijgen van de overheid als proef een basisinkomen van 560 euro per maand. Ze hoeven daar geen belasting over te betalen. En ook zitten er geen voorwaarden aan. De Finse overheid wil erachter komen of werklozen gemotiveerder zijn om te solliciteren als ze een basisinkomen hebben in plaats van een werkloosheidsuitkering. En de postcode kanjer van zo'n 50 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij is gevallen op een flat in Den Haag. Een aantal bewoners mag bijna 25 miljoen euro verdelen. De andere 25 miljoen euro wordt verdeeld over de andere deelnemers in het postcodegebied. Een aantal jaar geleden viel de postcode Kanjer ook al in Den Haag. Het weer nog, af en toe regen en in het binnenland kans op gladheid of natte sneeuw.